Kees Groot met het NOS-journaal. Het Russische leger rukt weer op naar de grens met Oost-Oekraïne. Dat heeft secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO gezegd. Volgens hem ondersteunt Moskou de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne nog steeds. Ze trainen en bewapenen de rebellen. Rusland ontkent dat. Op de rampplek van vlucht MH17 zijn opnieuw stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen gevonden. De vondst is gedaan door leden van de Nederlandse repatriëringsmissie. In de Oekraïense stad Kharkov zullen experts een eerste check uitvoeren. Daarna worden de resten naar Nederland overgebracht waar de slachtoffers worden geïdentificeerd. De vader van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft in het AD kritiek geuit op een Haagse zorginstelling waar zijn dementerende vrouw wordt verpleegd. In de instelling is er soms urenlang geen toezicht en ook de verzorging schiet tekort. Met kritiek werd volgens hem niets gedaan. Staatssecretaris Van Rijn laat via een woordvoerder weten dat de uitspraken van zijn vader niet in tegenspraak zijn met zijn beleid. Hij heeft vaak gezegd dat de situatie in verpleeghuizen niet florissant is, zegt de woordvoerder. Artsen hebben onderling medische gegevens uitgewisseld van mensen die daarvoor geen toestemming hadden gegeven. Dat blijkt uit een steekproef van het College Bescherming Persoonsgegevens. Bij acht van de 149 onderzochte dossiers kon niet worden aangetoond dat patiënten toestemming hadden gegeven. Het systeem is aangepast. Een man uit Utrecht is onterecht veroordeeld voor drie autokraken. Zijn DNA was verwisseld met dat van een ander. De man bleef zo stellig ontkennen dat de officier van justitie besloot om zijn DNA-profiel nog een keer te controleren. Hieruit bleek dat er een fout was gemaakt. Er waren verkeerde stickers op de DNA-monsters geplakt. Het NFI heeft excuses aan de 25-jarige man aangeboden en is bereid de schade te compenseren. Het weer, vanavond klaart het op en koelt het af tot een graad of 6. Morgen vooral in het oosten en noordoosten kans op regen. Het wordt opnieuw 11 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A10 Noord richting Zaanstad, voorknopend Koenplein 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A8 bij Ozaan.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 Dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her eyes just sapphire's blue And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she needs you heart that she needs you.